Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De rechter in Cairo heeft aan het comité stilgelegd dat de nieuwe Egyptische grondwet moet schrijven. Politieke partijen en juridische experts hadden geklaagd dat de leden geen goede afspiegeling zijn van de maatschappij. Door de samenstelling van het comité zou er een meerderheid zijn voor het opnemen van strenge islamitische regels in de grondwet. Ook waren vrouwen, jongeren en minderheden niet goed vertegenwoordigd. Een week na de overname door de Rabobank heeft Frieslandbank zijn hoogste rentetarief met een kwart verlaagd. Bij de overname werd al verwacht dat de nieuwe eigenaar het stunten met de spaarrente zou indammen. De lagere rente bij Frieslandbank geldt alleen voor nieuwe spaarders. De afdelingen dermatologie van ziekenhuizen dreigen overbelast te raken doordat het aantal patiënten met huidkanker snel stijgt en de ziekte steeds vaker terugkomt. In 2020 zal dat bij de helft van het aantal patiënten het geval zijn. Dat zegt een onderzoekster van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De toename van het aantal gevallen komt doordat mensen steeds ouder worden en vaker met vakantie gaan naar de zon. De dader van de aanslagen in Noorwegen, Anders Breivik, is volgens een tweede onderzoek toch ontoerekeningsvatbaar. Eerder onderzoek wees uit dat hij ontoerekeningsvatbaar was. Hm. Door de nieuwe conclusie kan Breivik toch een celstraf krijgen. Breivik zit sinds 22 juli vorig jaar vast voor een bomaanslag in het centrum van Oslo en het bloedbad op het eiland Utøya waarbij 77 doden vielen. De EO heeft spijt van het uitzenden van de grote Jezus-quiz gisteravond op Nederland 3. De omroep schrijft op de website dat de humor te veel de overhand had. Directeur Arjan Lok zegt dat de EO met de quiz over een grens is gegaan. De grote Jezus-quiz is ook niet meer terug te kijken via uitzending gemist. Het weer. In het oosten nog kans op wat regen, in het westen droog. Morgen in de ochtend ruimte voor de zon, in de middag stapelwolken en plaatselijk een bui. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam en op de A28 tussen Zwolle en Hogeveen.